7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het hoogwater als gevolg van de noordwestenstorm... heeft vannacht vooral in de regio Rotterdam-Rijnmond overlast veroorzaakt. In enkele wijken van Rotterdam en in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis... zijn straten en kades ondergelopen. In het hele land waren gisteravond en vannacht waterkeringen gesloten... waaronder de Oosterscheldekering. Op de Noordzee is een sleepboot door de noordwestenstorm een grote bak verloren... met eh, daarin 15.000 ton stenen... De kustwacht heeft extra personeel opgeroepen en een andere sleepboot op de losgeslagen bak afgestuurd. Die gaat bij daglicht proberen om aan te koppelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de berichten van IS dat de terreurbeweging wapens heeft onderschept die bedoeld waren voor de Koerden in Kobani. In de video van Islamitische Staat zou te zien zijn dat IS-strijders wapens in handen hebben die de Amerikanen hadden afgeworpen voor Koerdische strijders. Militairen sluiten niet uit dat de beelden echt zijn. De Canadese regering heeft het dreigingsniveau voor een terreuraanslag verhoogd. De dreiging zou komen van terreurgroepen als Islamitische Staat. Er zou zeker geen sprake zijn van een specifieke dreiging. maatregel komt een dag na de dood van een militair van 53. Hij en een collega werden maandag op een parkeerplaats aangereden door een man van 25. De dader zou onder invloed hebben gestaan van radicale moslims. De Amerikaanse journalist Ben Bradley is overleden. Hij was hoofdredacteur van The Washington Post toen die krant het Watergate-schandaal aan het licht bracht. Dat politieke schandaal leidde in 1974 tot het aftreden van president Nixon. Ben Bradley was 93 jaar. Het weer, af en toe een bui en de noordwestenwind is matig of vrij krachtig. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk af en worden de buien ook minder.